Waterwalgemoed met het nws Journaal. Republikein CS willen dat het ministerie van Justitie onderzoekt of Hillary Clinton mijn eet heeft gepleegd. De democratische presidentskandidaat zei in oktober tegen het congres... dat ze als minister van Buitenlandse Zaken geen staatsgeheimen via haar privémail verstuurde. Maar de FBI concludeerde vorige week dat ze dat wel deed. De e-mailkwestie achtervolgt Clinton al langer. Volgens het Internationaal Monetair Fonds zit Italië nog jaren in een economische crisis. Het IMF heeft de verwachtingen voor de derde economie in de eurozone naar beneden bijgesteld. Vanwege de grote gevolgen die de brexit lijkt te hebben voor Italiaanse banken. In een rapport schrijft het Internationaal Monetair Fonds dat de Italiaanse overheid enorme uitdagingen tegemoet gaat. Rotterdamse agenten hebben gisteravond opnieuw hun pistool getrokken vanwege een nepwapen. Agenten schoten in het centrum bijna een jongen van 15 neer... omdat ze dachten dat hij een echt pistool bij zich had. Bij zijn arrestatie bleek het om een nepwapen te gaan. Zondag loste een agent een waarschuwingsschot in Rotterdam... toen jongeren met een niet van echt te onderscheiden neppistool rondliepen. In een rechtbank in de Amerikaanse staat Michigan... heeft een gevangene twee gerechtsdeurwaarders doodgeschoten. Twee mensen raakten gewond. De 45-jarige gevangene had een wapen van een agent bemachtigd, schoot om zich heen en probeerde het gebouw uit te vluchten. Vervolgens werd hij zelf doodgeschoten door agenten. Het wapen waarmee Vincent van Gogh waarschijnlijk zelfmoord heeft gepleegd... is voor het eerst in het openbaar te zien. Het wordt vanaf vandaag tentoongesteld in het Van Gogh Museum in Amsterdam. De revolver waarmee Van Gogh zichzelf op 27 jarige leeftijd zou hebben neergeschoten... werd halverwege de vorige eeuw al gevonden op een Franse akker. Het wapen kwam in een privécollectie terecht. Het weer opnieuw een wisselvallige dag vandaag... met zon, stapelwolken en buien. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen en donderdag blijven hetzelfde, al is het wel iets frisser.